Levi van Eck met het NOS-journaal. Justitie in Italië eist zes jaar cel tegen vicepremier Matteo Salvini. Hij wordt ervan verdacht dat hij in 2019 als minister van Binnenlandse Zaken... niet toestond dat een migrantenschip zou aanmeren op Lampedusa. Dat is in strijd met het internationaal recht. Aan boord waren 147 vluchtelingen die van de Middellandse Zee waren gered. Door de weigering van Salvini moesten ze bijna drie weken op zee dobberen tot ze aan land konden. Salvini noemt de eis van zes jaar dwaas. Wanneer er een definitieve uitspraak komt, is nog niet duidelijk. In Maarhezen in Noord-Brabant is een dode gevonden in een auto. De politie houdt rekening met de misdrijf en doet nog volop onderzoek. Het voertuig stond aan de rand van een bos en had een Belgisch kenteken. Een omwonende zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de auto er al sinds donderdag stond. Toen ze gisteren door het raampje keek, zag ze een dichtgetapte blauwe plastic zak. Vermoedelijk zat het lichaam daarin. De krant schrijft dat het slachtoffer een man is. Meer details zijn nog niet bekend. Netbeheerder Stedin denkt dat de problemen op het elektriciteitsnet kunnen verergeren... als steeds meer mensen een thuisbatterij nemen. Dat meldt Nieuwsuur. Zo'n thuisbatterij kan zelf opgewekte stroom opslaan en wordt steeds populairder... omdat het terugleveren van stroom aan het net steeds minder opbrengt. Als er in een wijk veel grote accu's komen die op dezelfde momenten laden of ontladen... leidt dat tot extra netbelasting, zegt Stedin. Bij een bootongeluk in het noordwesten van Nigeria zijn waarschijnlijk 64 mensen omgekomen. Op de houten boot zaten 70 boeren die op weg waren naar hun landbouwgrond. Maar zes opvarenden konden worden gered. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend... Het is de tweede keer in korte tijd dat het op deze plek in Nigeria misgaat. Het weer, het is helder en lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 7 en 3 graden.